7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij scheepsongelukken in de Middellandse Zee zijn de afgelopen week vele honderden bootvluchtelingen omgekomen. Bij drie ongelukken voor de Libische kust verdronken in totaal ongeveer 300 migranten. En ook zouden vorige week op volle zee zo'n 500 mensen zijn omgekomen toen hun boot moedwillig tot zinken werd gebracht. Twee Palestijnse overlevenden zeggen dat mensensmokkelaars die zelf op een andere boot zaten de boot vol vluchtelingen lieten zinken omdat de opvarenden weigerden over te stappen op een andere boot. De Italiaanse politie heeft de zaak in onderzoek. Een oud-medewerker van ING heeft bekend dat hij heeft geholpen bij fraude. De 35-jarige man uit Huibergen werkte in een filiaal in Bergen op Zoom... en speelde klantgegevens door aan handlangers. Die konden daardoor grote bedragen afboeken en overschrijven naar rekeningen in Turkije. ING-klanten werden zo voor anderhalf miljoen euro opgelicht. De fraude kwam twee jaar geleden aan het licht. ING deed toen aangifte en de medewerker werd ontslagen. Hij zegt dat hij wel moest meewerken aan de fraude, omdat hij werd bedreigd. Deze week begint de strafzaak tegen hem en tegen twee medeverdachten. Het grote witte konijn in Taiwan, gemaakt door een Rotterdamse kunstenaar, is grotendeels in vlammen opgegaan. Het beeld van hout, papier en schuimplastic vatte waarschijnlijk vlam door vonken van lasapparatuur. Het 25 meter hoge konijn was gemaakt door Florentijn Hofman en stond pas twee weken in Taiwan. Het was direct populair. In korte tijd kwamen er meer dan 2 miljoen mensen naar kijken. Robert Geesink komt dit seizoen niet meer in actie. Familieomstandigheden zijn de aanleiding voor zijn besluit. Om die reden stapte hij af in de zevende, 17e etappe van de Vuelta, de Ronde van Spanje. Op dat moment stond de Belkinrijder zevende in het algemeen klassement. Door niet meer te rijden mist Geesink het wereldkampioenschap op de weg. Eind september in het Spaanse Ponferrada. Het weer, in het westen en zuiden zonnig en droog. In het noordoosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw geregeld zon, maar de kans op een bui neemt toe.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 bij knooppunt Eemnes 2 kilometer en verderop bij de afrit Bunschoten 4. Na een ongeluk op de A2 Utrecht richting Den Bosch... is bij knooppunt Del de verbindingsweg naar de A15 richting Nijmegen dicht. Tussen Culemborg en knooppunt Del staat 6 kilometer.